op Radio 501. 501 Classics met Adriaan Pop. Biep, biep, biep. Biep, biep, biep. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip. Oh! Hip hip hip. zondagmiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, 7 minuten over de klok van 12 uur. Ja, we zitten al eh, in uur 49, dus we hebben 12 uurtjes nog te gaan. Uh, voordat, lekker op zou, hè? Eh, voordat de 60 uur voorbij zijn. <laughs> Ja, bij mij is aangeschoven onze grote vriend Arjan. Hoi, goedemorgen jongen. Goedemiddag. Ja, eerlijk is eerlijk, goedemiddag. Maar ik voel het nog alsof het een beetje goedemorgen is op de ja. manier. Ja, toch wel? Ja, op de ene manier. Ja, ik lag pas om vijf uur, dus dat scheelt. Oké, dan lag je iets later dan ik. Ik ja. half vier. Ja, dat valt. Valt mij Valt mee, ja, valt mee. <laughs> We trappen af met Queen en Radio Gaga. En hier is The Communards. muziek om jou zondagmiddag mee te beginnen. Dacht ik ook. Ja, The Cure. Het is weer een tijdje terug, geloof ik, dat wel. Dit. Oh, classic. Oh, dat. Ah. Ja, het is een classic. The Cure en Lullaby hier op Radio 5 alleen. We zijn eh, druk uh, doende de marathon een klein beetje af te ronden. Nu al. Nu al, ja, nu al. We gaan richting het einde. 49, 49 uur al. We zitten ik vind het vroeg. Ja, vind het vroeg? Ik vind het vroeg. Nou, voor mij is het vroeg, want we gaan gewoon nog even door hoor, eigenlijk. Ja, tot 12 uur toch vanavond? Ja, daarom. Dus we gaan nog niet afronden. Dat dacht ik. We gaan gewoon door. Oké, is goed. door BAV4U. Het BAV Opleiding Instituut. je afneemt, wat niemand verkoopt, wat niet valt te snappen, waar iedereen op hoopt, wat niet in het groot is en groot in het klein. Waar het vanavond gebeuren, laat het vanavond zo zijn, waar het vanavond gebeuren waar het vanavond zo zijn. waar het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Laat het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Laat het zo zijn. vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Laat het gebeuren. Laat het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Laat het zo zijn. Laat het gebeuren. Laat het vanavond zo zijn. Ja, vanavond gebeurt het zeker weten. Vanavond om 12 uur dan, uh, is de marathon afgelopen. He he. We zitten er helemaal doorheen. Ja, nog niet hoor. Nee, nog niet. Hoor je mij? Of, eh? Ja, ik hoor jou. Oh, ja. De dijk en laat het vanavond gebeuren. Feestje. Tijdens die 5 Lane Classics. Deze 5 Lane 60 uurige marathon. Helemaal gezellig, echt Absoluut, super gezellig. De eerste fans zijn al binnengestroomd. De diehard fans. Vooral die kleine, hè? Ja, die kleine. Dat is diehard fans, Ja, echt. Vooral van Arwin. Hè? Oh. <laughs> Hier is Deepest Mode en People Are People. Zijn naam is Holly Johnson en hij had het over de Love Train. Nou, daar gaat hij voorlopig niet meer op. of hij zit er gewoon permanent op. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Het is hoe je het bekijkt. Ja, ja, hij rijdt gewoon rondjes dan. Ja hoor. Ja, hij gezellig, rondjes rijden. Gezellig. <laughs> Ja, gezellig. Hey, leuk dat je erbij bent. Eh, dit is 5 Lane Classics in de marathon. Tot de klok van 2 uur hoor jij de beste classics hier eh, voorbij schieten, zeg maar. Denk ik. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Komen. Of komen, kan ook. Ja, zoiets. Maar je zet ze op zeg maar. Nou, ik druk alleen een knopje in. Oké, maar de andere mensen kunnen ervan genieten? Ja, oh, dat is, wel de bedoeling. Heet het radio? Ik denk het wel. Oké. is Radio 501. zoals het hoort, draaien goede platen helemaal. Maar lullen we er wel tussendoor? Ja, ja het laatste... het eind? Het, aan het eind, het laatste stukje. Ja, Bob Marley en No Woman No Cry hoorde hier op Five Line Classics. Wat duurt die lang? <laughs> Zeven minuten. Goeiedag. Oh ja, om lekker, eh, lekker naar te luisteren op deze eh, ja, toch wel trieste eh, zondagmiddag. Beetje slaperig. Beetje slaperig, ja. Maar dit ook. Maar dan lekker. Dromerig. Dromerig, dromerig.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 It's a gentleman's excuse me, so I'll do one step to the side. Can you get it inside your head? I'm tired of dancing. For every one step forward, I'm taking two steps back. Can you get it inside your head?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 BFV4U, als het echt om veiligheid gaat. 501 Classics. De beste classics op internet. Hiep, hiep, hiep. Hiep, hiep, hiep. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Of destruction Baptisms of fire I've witnessed your son the sun's gone to hell. The moon riding high. Let me bid you farewell. Every man has to. Zo, ik hoop toch wel eh, dat, eh, dat iedereen nog een beetje wakker is gebleven. Met Dire Straits en Brother in Arms. En daarvoor hoorde je Madonna en Like a Prayer op 5 Lane Classics. Het klinkt nog steeds niet, maar toch. Ja, het laatste, laatste uurtje van ons. Dat is goed. Ja. Gaat lekker. Ja. Zometeen, gaat, lekker. gaat lekker. tussen 2 eh, en moet ik even de... de vier, 2 en 4, even het draaiboekje erbij halen. Fucking. Lucien met volle laag. Correct. Ja, helemaal. Dat gek denk ik. En, eh, daarna komt eh, eh, Jos, 5 Lane Alternative. Ook gek huis, maar dan weer anders. Dan weer anders, ja, absoluut. Hoe zei je? dat... <laughs> Hij wipte iets naar voren, dat ging niet goed. Ah. Maar maakt niet uit, hij draait. Dit is Radio 501. what you gonna do when the flames Mines op 5 Lane Classics. Ja, een beetje toepasselijk zo voor het einde van, het, eh, van de marathon. Ja. Zeg maar, nou ja, einde. alive and kicking. We hadden het dus over, we gaan door. Alive and kicking, dat idee. Ja, Toch? ja absoluut. Tot, eh, tot 12 uur vanavond volgens mij. Nog steeds. Nog steeds. Nog ja. steeds. Zijn nog, maar daarna gaan we ook gewoon door hoor. Alleen dan ja, we, we, sto we stoppen er niet mee. We stoppen het. nee, absoluut niet. Echt niet. Ken je deze nog? Alice Cooper? Jawel. Jawel. Hier is hij met Poison. it here. gemaakt door bav 4 you, Het BAV Opleidinginstituut. guess I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho hee hee, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away, I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha! Well, you just wait. They'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away. Ha ha. They're coming to take me away. Ho ho. Hee hee. Ha ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away. Ha ha to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to formatie Duran Duran en Wild Boys in uur nummer 50. Ja, klopt. Ja, dus, eh, en het laatste uur van ons, zeg maar. En het laatste eh, uur van ons, ja. Het laatste ja, van de uitzending dan. Ja, het laatste kwartiertje. Die. Ja. ja. Het laatste kwartiertje van uh, eh, 501 Classics. We zijn hier druk aan het opbouwen voor, voor een optreden van... ATM, ATM, item. Item, ATM. AITM, dat weet ik wel. Maar zoiets. Die. En ik heb begrepen dat het ook verschillende dingen kan betekenen. Wat je wilt en zo. Wat jij, eh, wat jij leuk vindt, dat kun je ervan maken. Ik heb begrepen. Oké, dus je mag uh, scrabbelen met, eh, met de letters. Wat jij wilt. Oké. <laughs> minuten voor de klok van 2 uur. De Pianoman. De Pianoman van Billy Joel. Inderdaad. Het is een tijd van komen en een, tijd van gaan. Dat zeggen ze. Ja, het is... Eh, maar we gaan nog niet hoor. Alleen, we nee. nemen, zo direct neemt Duchenne het over. Dat dan weer wel. Ja, ja we, gaan, eh, we gaan wisselen. Wisseling van de wacht. Ik ga voorlopig nog niet in ieder geval. Oké, ja, ik wel. Zometeen. Oké. Oh ja, iets van eh, voetbal, toch? Ja, zoiets. Oh ja. <laughs> ik zou zeggen, veel plezier met Lucien, met de volle laag. En ja, tot 12 eh, uur vannacht eh, gaan we los. Echt wel. Eastern town, a dead end world. Meet Eastern boys and Western girls. Westingland station. Our western town, a dead end world. Meet eastern boys and western You're stopping, stalling, and starting. Who do you think you are, Joe Starlin? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. Eastern boys, Western girls.